4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Apeldoorn is gisteren een man opgepakt voor het verkopen van ondeugdelijke mondkapjes. Het zouden professionele maskers van FFP2-kwaliteit moeten zijn, maar dat was niet het geval. Volgens de FIOD verkocht hij ze aan groothandelaren die ze aan zorginstellingen leverden. Het zou gaan om tenminste 15.000 mondkapjes. Er zijn 100 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. Dat zijn 23 nieuwe patiënten minder dan gisteren gemeld. Het dodental steeg volgens het RIVM met 120, iets meer dan gisteren. De patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis overleden of opgenomen. Er zit vertraging in de cijfers. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zegt dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is... dat mensen die zijn hersteld van het coronavirus en antistoffen hebben... niet nog een keer besmet kunnen raken. De VN-organisatie waarschuwt dan ook voor zogeheten immuniteitspaspoorten... voor mensen die genezen zijn verklaard, zoals Chili wil. Gevreesd wordt dat het virus zich weer snel kan verspreiden... omdat mensen dan misschien lakser worden met de anti maatregelen. Partijen in de Tweede Kamer staan achter het plan van het kabinet om KLM 2 tot 4 miljard euro steun te geven. Wel stellen ze voorwaarden, zoals minder CO2-uitstoot, minder nachtvluchten en geen bonussen. De steun is nadrukkelijk voor het Nederlandse KLM en niet voor de Frans-Nederlandse combinatie met Air France. De bedrijven in het openbaar vervoer roepen mensen op om op Koningsdag, maandag en in de meivakantie de bus en de trein niet voor uitjes te gebruiken. Reizen met het openbaar vervoer mag alleen als dat echt noodzakelijk is... zeggen de NS en andere vervoersbedrijven.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 Ik zit aan de top. I know that's your baby daddy, bro. Pick your wife backstage at a festival. Penthouse 54 flow, let's go. And my hotel came with a stripper pole. en mi cama. Me encanta la forma en que me hablas.